Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland dring van wapens aan Syrië verdedigd. De Amerikaanse regering verwijt de Russen de levering van helikopters waarmee steden worden aangevallen. Maar minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat zijn land met de leverantie geen enkele internationale wet overtreedt. Volgens Lavrov leveren de Amerikanen wapens aan de opstandelingen om de regering Assad te bestrijden. De GroenLinks-Kamerleden Peters en Braakhuis komen na de verkiezingen niet terug. Ze hebben beide hun kandidatuur ingetrokken. Mariko Peters kwam in 2006 in de Tweede Kamer. Ze zei dat ze zin heeft in andere dingen. Vorig jaar zomer lag Peters onder vuur na te zijn beschuldigd van belangenverstrengeling... bij het toekennen van subsidie aan haar huidige partner toen ze nog diplomaat was. Peters zei vandaag dat haar vertrek niets met die affaire te maken heeft. Bruno Braakhuis is GroenLinks-Kamerlid sinds 2010. Hij zei dat hij terugverlangt naar het bedrijfsleven. Minister van Bijsterveld vindt dat een diploma ergens voor moet staan en dat het terecht is dat de exameneisen voor het VMBO zijn aangescherpt. Dat zegt ze in reactie op berichten dat het aantal gezakten op het VMBO is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Volgens de stichting Platforms VMBO zijn de strengere exameneisen de oorzaak. Van Bijsterveld wil niet op de cijfers ingaan, zolang ze nog niet officieel zijn. De UEFA heeft in een verklaring de rellen van gisteravond in Warschau veroordeeld. Voorafgaand aan de EK-wedstrijd Polen-Rusland gingen hooligans uit die landen met elkaar op de vuist. Georganiseerde groepjes Poolse hooligans zouden het geweld hebben uitgelokt. Meer dan 180 Poolse en Russische voetbalfans zijn opgepakt. Ze zullen van de autoriteiten hun verdiende loon krijgen, schrijft de UEFA. De politie was gisteren massaal aanwezig in Warschau, want die verwachten al problemen.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 De avondspits is minder druk dan gebruikelijk op een woensdagavond. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en af het Berkenrode Roderij 6. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 8 kilometer. Verder richting Gorkum bij Sliedrecht-Oost nog eens 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtsplein 4. En verderop bij Moordrecht nog eens 4 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht.